Vijf uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Familiebedrijven investeren te weinig in hun werknemers... en dat leidt tot slechtere prestaties. blijkt uit een onderzoek in 37 verschillende landen, waaronder Nederland. Het is uitgevoerd door onder meer een onderzoekscentrum... van de Erasmus Universiteit en de Rabobank. Familiebedrijven zijn een belangrijk onderdeel van de economie. Volgens het CBS zijn ze in Nederland met 2,16 miljoen banen... goed voor bijna een derde van alle banen. De politie heeft de vermoedelijke moordenaar van rapper Vice opgepakt. De Rotterdammer van 25 werd in Limburg gearresteerd. Gisteren loofde de politie 15.000 euro tipgeld uit. Vice werd op 1 januari samen met zijn broer in Rotterdam neergeschoten. Hij overleed, zijn broer raakte zwaar gewond. De Belgische regering is in verlegenheid gebracht door wapens die worden gebruikt in de oorlog in Jemen. Een internationale groep onderzoeksjournalisten heeft aangetoond dat Saoedische militairen gebruik maken van Belgische wapens. De Belgische overheid heeft dat altijd ontkend en zegt dat alleen de Saoedische nationale garde wapens kreeg omdat die alleen zouden worden ingezet voor grensbewaking en bescherming van het Koningshuis. En in Windsor hebben de Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan hun zoon aan de pers laten zien. De baby werd afgelopen maandag geboren. Meghan zei dat ze nu de twee beste jongens in de wereld heeft en Harry noemde de baby hun eigen brokje geluk. De naam van het jongetje is nog altijd onbekend, daarom staat de baby in de Britse pers nog steeds bekend als baby Sussex. Harry en Meghan zijn de hertog en hertogin van Sussex. Het weer. Buien met kans op onweer, tussen graad of 13. Vannacht is het zo goed als overal droog. Morgen is er dan eerst wat zon, maar later zijn er weer buien. Mogelijk met onweer. Het wordt dan een graad of 15. En vrijdag wordt het dan iets minder nat. En ook dan wordt het nog maar een graad of 15. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Op de A4 vanaf Amsterdam naar Den Haag 20 minuten vertraging tussen Schiphol en Sveen. Richting Zurich op de A7 vanuit Horen. Voor Breesland-Dijk een kwartier vertraging. Nog een kwartier vertraging op de A9 Amstelveen-Alkmaar voor de afrit Haarlem-Zuid. En richting Den Helder tussen Akersloot en Heilo. Verder op de N247 vanaf Amsterdam naar Horen. Een kwartier vertraging tussen de aansluiting met de A10 en Broek in Waterland.